Zes uur. Marianne Hageman met het NOS Journaal. De 74-jarige oud-directeur van een zorginstelling in Meerkerk in Zuid-Holland... is aangehouden op verdenking van seksueel misbruik. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar berichtgeving door het AD. De man werd afgelopen dinsdag gearresteerd. Twee vrouwen deden eind vorig jaar aangifte tegen de oud-directeur... die nog steeds werkzaam is voor de instelling. In het verleden is hij al eens aangeklaagd vanwege handtastelijkheden, maar werd toen vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. De slachtoffers van het ongeval op de snelweg A65 bij berkel Schot zijn twee mannen van 19 en 21. Ze waren op weg naar hun vakantiebestemming. Een auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en reed tegen een paal. Volgens de politie waren ze met twee anderen op weg die in een andere auto ruim voor ze uitreden. De A65 was in de richting van Tilburg urenlang afgesloten. In Den Haag hebben enkele honderden Koerden en Turken gedemonstreerd tegen de Turkse bombardementen op de PKK. Bij de bombardementen zijn de afgelopen dagen veel Koerden om het leven gekomen. Een koepel van Koerdische verenigingen wil dat de Nederlandse regering het vredesproces in gesprekken tussen Turkije, Nederland en de EU bovenaan de agenda zet. Volgens een Turks persbureau zijn bij de Turkse aanvallen zo'n 260 strijders van de PKK gedood. De Afghaanse Taliban gaat ook onder de nieuwe leider door met de opstand. In een toespraak roept de nieuwe Taliban-leider Mansour op door te gaan met de jihad tot een islamitische staat is gevestigd. De toespraak is naar verschillende persbureaus gestuurd. Onduidelijk is hoe Mansour tegenover de vredesbesprekingen met de Afghaanse regering staat die een nieuwe fase zouden ingaan. De douane in Italië heeft rapper Snoop Dogg aangehouden. Met een tas vol contant geld toen hij zijn privévliegtuig in wilde stappen. Hij had ruim 400.000 dollar bij zich. Dat is veel meer dan de 10.000 euro die mensen bij zich mogen hebben in een vliegtuig in de Europese Unie. De rapper wordt verdacht van witwassen. Het weer tamelijk zonnig en droog. Vannacht blijft het helder. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen wordt het 21 tot 26 graden met opnieuw geregeld zon. Maandag kan de temperatuur oplopen tot maximaal 31 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De klanken van Eros Ramazzotti, hier bij CFM. 106.9. We gaan verder met Mike Peterson. En ik kan zo niet verder... Was jij te mooi om waar te zijn? Vraag ik me nu vaak af. Want ik keek door een roze bril en zag niet Prachtige nummer, het laatste nieuwe nummer van Mike Peterson en ik kan zo niet verder. En dat allemaal hier bij ZFM. Goedemiddag, we gaan verder met Juan Pardo en, en Nomiables, Nomiables. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no, no me hables así. No me mientas que me duele. así. No me mientas que me duele que me eh, Ringo, venga, venga. Juan Pardo en Normie Hables. Goedemiddag. Dit is nog steeds uh, ondergetekende En Bij u ZFM Zandvoort met Entertainer for You. We gaan verder met Taylor Swift. Het een mooie plaat, Blank Space. get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. nummer. Taylor Swift en Blank Space. 106.9, 104.5 op de kabel. CFM Zandvoort. En eh, ja, als u eh, CFM wat wil weten... dan kunt u natuurlijk, eh, ook naar de www.zandvoort... of CFM bedoel ik. Nou, nou ben ik helemaal de kluts kwijt. Ja, Zandvoort.nl. En ja, wat gaan we doen? We gaan er weer eh, een, een Nederlandstalig plaatje er doorheen eh, jassen. En dat is eh, van Wesley Klein. En hey jij, hoe heet jij? 106.9 ZFM. Wat zou ze drinken? Zou ze wat zien in zo'n jongen als mij? Hey, jij Wesley Klein en Hey Jij, hoe heet jij? Ja, dat allemaal hier bij CFM.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 oh jong. Cfn 106.9. En op de kabel 104.5. Schakel je net wel dan Welkom bij het tweede uur van Entertainment for You hier bij CFM. En we gaan een plaatje draaien van Metric Games en uh, eh, Jumtier. Zandvoort. Me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rime. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après, j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va bah, que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de mots de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qu'il me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent me qui en t'aime, malgré ta couleur et Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va faut que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour si. sans Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, va bah, que la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris Matrix Games. Hier bij CFM. Goedemiddag. We gaan verder met Damaru en Jan Smit. En ik heb het tuintje in mijn hart. Soe. was hij dan Damaru. En Jan Smit. En Mirosu. Of, eh, oftewel een tuintje in mijn hart. We gaan verder met een lekkere gouden ouwe van Benny King. En hebben het over Seven Letters. Ja, daar komt hij. Eventjes geduld. Ja, daar is hij. This is my last letter, baby. I just can't write you anymore. My poor little fingers swollen. I'm tired of pacing the floor inside. Threw away our favorite record. It was tearing me apart. This is my seventh letter, babe. Just to satisfy my heart. One day I wrote and told you I was all alone and blue. Tuesday I wrote again, babe. I said I love no one, no one, no one but you. No, I don't. Wednesday, I watch your cable, begging you to call. Thursday, I sent the message. I said I was wrong, and darling, please come back home. sad. I did the same thing all over again. Yes, I did. This is my seventh letter, baby. On this bright Sunday morning. Just got off my knees for prayer. I said, Oh Lord, oh Lord, please send her back home. Can't she hear me talking to her? Seven letters, seven days, seven long, lonely days. I said. Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. was hij dan. De nieuwe van Cornell en Travasi. Hier bij CFM, goedemiddag. No Mercy en When I Die. en When I Die. Hier bij ZFM 106.9 op de, in de vrije eten. En op de kabel 104.5. En eh, ja, natuurlijk eh, op kanaal 40. Eh, ja, was het volgens mij analoog. En kanaal 45 digitaal. En wat gaan we doen? Ja, we gaan, we gaan eigenlijk een beetje langzamerhand afsluiten. We zitten natuurlijk alweer Net over, net over de de, de, de klokken van uh, eh, 47 minuten over 6. Ja, en eh, ik heb er weer een klein beetje eh, een, een troep van gemaakt. Ja, en ik hoop dat u het leuk vond. Oftewel de muziek in ieder geval. Kijk, mij hoeft u niet leuk te vinden. Het gaat om de muziek. En ja, het was een, vandaag een lekkere dag. Gaan we eens even kijken ja, hoe, hoe dat uh, morgen uit gaat zien hier in Zandvoort. Uh, sowieso geven ze een weercijfer een 10. Dus nou, zeker even lekker naar het strand. Eventjes een drankje, een hapje. Even lekker zo een beetje achter het glas zonnebaden. Op een van de paviljoens. De maximale temperatuur van morgen is 24 graden hier in Zandvoort. De minimumtemperatuur is 11 eh, graden. En eh, ja, in de ochtend is het eh, vrijwel helemaal open. Dus terwijl, oftewel heel zonnig. En ja, in de middag kan hier en daar een klein beetje sluierbewolking plaatsvinden. Tot aan de avond is het in ieder geval droog. En windkracht 3. Ja, en de neerslag geven ze een 5%. Dus dat is heel weinig. Dus gewoon lekker eh, je tas, je handdoek, je natje en wat, eh, wat te eten natuurlijk. Niet te vergeten, versnaperingen, iets lekkers. Alles mee naar het strand. En geniet morgen van het weer. Ik hoop dat u eh, in ieder geval hebt genoten vandaag van de muziek. Ik wel in ieder geval. Ja, al ging het hier en daar soms een klein beetje mis, maar goed. Ja, je hebt niet altijd alles in de hand. En soms heb je van die dagen ja, dat doe je daar gewoon weinig aan. En eh, ja, wat gaan we doen? Tot aan de klokjes van uh, eh, 7 uur gaan we nog een klein beetje muziek draaien. En eh, ja, daar begin ik mee met... waar gaan we mee beginnen? We doen het gewoon met Rijn Merga. En hou jij nog wel echt van mij? zijn nu al maanden van ruzie en strijd. Het wordt ook steeds erger dat jij me vermijdt. Wat is er gebeurd, schat? Ik weet het niet meer. Je doet echt heel raar, dus ik vraag het je weer. Hou jij nog echt wel van mij? Wat is jouw liefde? Dit kan zo niet doorgaan, ons leven staat stil. Verruzie en liegen, is dat wat je wil? Laat anderen maar praten, ze weten het niet. Ze houden van stoken, dat jij dat niet ziet. Hou jij nog echt wel van mij? Of is jouw liefde nu? just us two. You never find another love. Het is 56 eh, minuten over de klokken eh, van 6 eh, uur. Ja, ik ga wel eens afscheid van u nemen. Heb ik net ook gedaan al natuurlijk. Maar ja, bij deze nogmaals bedankt voor het luisteren. En we gaan tot aan de klokjes van 7 uur nog eventjes muziek draaien van Henk Dissel. Zie. bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week.